Wat er precies in de Korhoenstraat is gebeurd is onduidelijk. Volgens omstanders is het een ravage met kapotte auto's en ingeslagen ruiten. De politie was massaal aanwezig met wapenstok en politiehonden. De situatie is nu rustig in de buurt, meldt de politie. Er is nog geen dader aangehouden. Justitie in Canada heeft een topmanager van Huawei gearresteerd. Meng Wanzhou is dochter van de oprichter en financieel directeur... bij de Chinese technologie-gigant. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan Amerika... vanwege het schenden van sancties tegen Iran. De rechter bepaalt vrijdag of ze op borgtocht vrijkomt. De Amerikaanse autoriteiten willen het Chinese bedrijf voor de rechter brengen... vanwege het verschepen van in Amerika gemaakte producten naar onder andere Iran. Daarbij zou Huawei in strijd handelen met Amerikaanse exportwetten en sancties. Facebook heeft een evenementspagina met de naam Project X Katwijk offline gehaald. Een 15-jarig meisje uit het Brabantse dorp nodigde via social media mensen uit voor een verjaardagsfeestje bij haar thuis. Iedereen mag komen, had ze gepost. Daarop werd gisteren een evenementenpagina op Facebook aangemaakt, die al snel viral ging. Bijna 9000 mensen gaven aan dat ze zouden komen op haar feestje. Na overleg met de politie heeft het meisje het feestje afgeblazen. Twee vliegtuigen van de Amerikaanse marine zijn voor de kust van Japan tegen elkaar gevlogen. In de vliegtuigen zaten in totaal zeven inzittenden. De marine zoekt naar overlevenden. Eén persoon zou zijn gered. Het gaat om een ongeval tussen een F-18 gevechtsvliegtuig en een groot tankvliegtuig, vermoedelijk bij een militaire oefening bij de plaats Iwakuni in het zuidwesten van Japan. En dan het weer.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 mighty can hear looking down on believers in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. I can make the rain dance. Follow me with both hands.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 die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Het gaat om jongeren die tijdens hun mbo-opleiding ziek of zwanger worden...